Ze zouden dreigende taal hebben geuit. Het vliegtuig stond op het punt om naar Dubai te vertrekken. Gewapende agenten met speurhonden kwamen het vliegtuig binnen om de verdachten in de boeien te slaan. Ook is het vliegtuig doorzocht, maar er is niets bedreigends gevonden. Het incident had geen gevolgen voor het vliegverkeer. In de Verenigde Staten was ook een incident met een passagier in een vliegtuig. Op een binnenlandse vlucht naar San Francisco weigerde een man plaats te nemen in zijn stoel. Hij sloot zich daarna op in het toilet. Er werden twee F-16's naar het vliegtuig gestuurd... dat onder begeleiding van de gevechtsvliegtuigen... een tussenlanding maakte in Colorado Springs. En daar is de man, die onder invloed was, gearresteerd. In Argentinië is president Fernandez de Kirchner teruggefloten door de rechter. De president had de baas van de centrale bank ontslagen toen die weigerde om voor miljarden euro's aan deviezen uit de staatskas te halen. Fernandez de Kirchner wilde met het geld een buitenlandse lening aflossen. De bankpresident vond dat eerst het Argentijnse congres zich over de zaak moest uitspreken en de rechter geeft hem daarin gelijk. Volgens de rechter is Fernandez de Kirchner buiten haar boekje gegaan. Een tbs'er die woensdag niet was teruggekeerd van onbegeleid verlof... heeft eergisteren een gewapende overval gepleegd op een supermarkt in Venray. Daarvoor had hij geprobeerd een vrachtwagenchauffeur te overvallen. De tbs'er werd samen met nog twee mannen gearresteerd. De ene zou een medeovervaller zijn, de ander zou de tbs'er hebben geholpen... om uit de tbs-kliniek weg te blijven. Het weer. Het vriest licht tot matig en het gaat vanuit het zuidoosten sneeuwen.